Al jarenlang ben ik met hart en ziel verknocht aan mijn automobiel. Dat is een truck uit één stuk, één brok energie. Een betere dan deze is er niet. Ik rij een truck, dat is mijn leven, door sneeuw, mist en regen. De truck en ik, wij gaan samen door. Ik rij terug over alle wegen, ook al zit ons alles tegen. De lading achterin, ja die gaat voor. We denderen langs de wegen, dag en nacht. Want de lading achterin, daar wordt op gewacht. Ik weet het is geen baan, maar een leven, een bestaan. Maar iets anders, nee dat wil ik zeker niet. Ik rij een truck, dat is mijn leven. Door sneeuw, mist en regen. De truck en ik, wij gaan samen door. Ik rij een truck over alle wegen, ook al zit ons alles tegen. De lading achterin, ja die gaat voor. En thuis daar wachten op mijn vrouw en kind Want ik ben ook heel graag thuis bij mijn gezin Maar dat duurt niet al te lang Want dan voel ik weer de drang Ik wil weer op de weg achter het stuur ik rij een truck, dat is mijn leven Door sneeuw, mist en regen De druk en ik, wij gaan samen door Ik rij een dan zit ons alles tegen. De lading achterin, ja die gaat door. Ik rij een druk, dat is mijn leven. Door sneeuw, mist en regen. De druk en ik, wij gaan samen door. Ik rij een druk over alle wegen, ook al zit ons alles tegen. De lading achterin, ja die gaat voor.